Een voorspoedige start. Wouter Walgemoed met het NOS Journaal. De inzamelingsactie Serious Request van Radio 3FM heeft dit jaar 7,5 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 4 miljoen minder dan vorig jaar. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis en is dit jaar bestemd voor kinderen en jongeren in conflictgebieden. In onder meer Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De DJ's Paul Rabbering, Domien Verschuren en Giel Belen lieten zich zes dagen opsluiten in een glazen huis in Heerlen. Volgend jaar staat Serious Request in Breda. Een uitje van zo'n 150 vluchtelingen naar een zwembad in Ede is op het laatste moment afgeblazen. De vluchtelingen zouden morgen een paar uur gaan zwemmen. Maar volgens de beheerder heeft het COA de activiteit vanmiddag geannuleerd. Waarom is onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een dreigbrief in een huis-aan-huisblad in Ede. Iemand dreigde met toestanden als in Geldermalsen als de zwemactiviteit door zou gaan. In Geldermalsen werd vorige week een raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum verstoord door rellen. Polen heeft de Raad van Europa gevraagd te kijken naar de omstreden veranderingen bij het Poolse Constitutionele Hof. In Europa is er harde kritiek op de veranderingen bij het Hof. Zo zijn er vijf regeringsgezinde rechters benoemd en wordt de macht van het Hof ingeperkt. De Poolse regering hoopt de tegenstanders tegemoet te komen door het advies van de Raad van Europa te vragen. 37 Amerikanen die eind jaren 70 werden gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Teheran... krijgen alsnog een schadevergoeding van de Amerikaanse overheid. Dat concludeert de New York Times na bestudering van de Amerikaanse begroting. 52 mensen werden 14 maanden gegijzeld door aanhangers van het nieuwe Iraanse bewind. De 37 die nog leven krijgen tot 4,4 miljoen dollar per persoon. Het weer later vanavond wordt het overal droog. Er staat een stevige zuidwestenwind... Morgen eerst zon, maar later op de dag vooral in het zuiden regen. Het wordt dan een graad of 11. Tweede kerstdag is het droog, maar wel bewolkt.